Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama heeft moslimleiders opgeroepen zich duidelijker te distancieren van terreurgroepen als IS. Volgens hem doen terroristen alsof zij de islam vertegenwoordigen, terwijl ze in werkelijkheid de islam misbruiken. Tot nu toe nam Obama het woord islam bijna nooit in de mond als hij sprak over IS. Juist omdat hij niet wil meedoen aan de propaganda van terroristen. De Oekraïense president Poroshenko wil dat er een internationale vredesmacht komt in Oost-Oekraïne. Die moet erop gaan toezien dat het staakt het vuren wordt nageleefd. Poroshenko denkt daarbij niet aan blauwhelmen van de VN. Hij ziet liever een Europese politiemacht. Maar de kans dat Rusland daarmee instemt is klein. Moskou vindt dat de EU partijdig is in het conflict. Griekenland moet van Brussel uiterlijk vandaag met een formeel verzoek komen voor verlenging van zijn noodkrediet. Anders krijgt Athene vanaf 1 maart geen geld meer. Als er een verzoek komt, wordt dat waarschijnlijk morgen besproken door de ministers van Financiën van de Eurolanden. Voorzitter Dijsselbloem zegt dat het huidige steunprogramma sowieso moet worden verlengd. Pas dan kan er worden gepraat over aanpassingen binnen het programma. Griekenland wil alleen een overbruggingskrediet om in de tussentijd zelf gekozen hervormingen door te voeren. Terreurverdachten met een meldplicht komen soms het politiebureau niet meer in. Agenten houden ze liever buiten de deur sinds de aanslagen in Parijs, schrijft het AD. Zo moest in Den Haag een terreurverdachte zich melden via de intercom aan de achterkant van het bureau. Op andere bureaus worden verdachten gefouilleerd voordat ze naar binnen mogen komen. De politie geeft zelf geen commentaar omdat het over veiligheidsmaatregelen gaat. Volgens het AD hebben enkele tientallen terreurverdachten een meldplicht. Meestal gaat het om tegengehouden of teruggekeerde Syriëgangers. Het weer, het is overal droog, temperaturen rond het vriespunt. Overdag is er geregeld zon, het wordt een graad of 8. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe.